Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Tsjechische oud-premier Babis is aangevallen tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Een oude man sloeg met zijn wandelstok op Babis hoofd. De oud-premier van Tsjechië is daarna naar het ziekenhuis gebracht... maar inmiddels is hij wel weer thuis. De dader is opgepakt en wordt aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde... Babis was tussen 2017 en 2021 premier van Tsjechië... en doet volgende maand mee aan de parlementsverkiezingen met zijn rechtspopulistische partij. Hij loopt momenteel voorop in de peilingen. De gemeente Leeuwarden heeft per ongeluk een mail gestuurd naar 5000 inwoners... met de mededeling dat ze nog een betalingsachterstand hadden... In sommige gevallen eiste de gemeente duizenden euro's ten onrechte... want het bleek te gaan om een menselijke fout. Sommige mensen hebben het bedrag wel echt naar de gemeente Leeuwarden overgemaakt. Zij krijgen het geld zo snel mogelijk terug. Een jongen van elf is in de Verenigde Staten doodgeschoten tijdens het belletje trekken. Volgens lokale media werd de jongen zaterdagavond neergeschoten... toen hij wegrende bij een huis waar hij had aangebeld. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar het incident in Houston is nog bezig. Een agent zegt dat de schutter waarschijnlijk wordt aangeklaagd voor moord. Het weer, vannacht lokaal kans op een bui.